Bij een ongeluk met een Nederlandse bus is gisteravond in Noord-Frankrijk één dode gevallen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. In de bus zaten 37 passagiers, onder wie ook Nederlanders. Drie inzittenden raakten zwaar gewond, van wie er één in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Het ongeluk gebeurde net over de grens op de A2 in de buurt van Valenciennes. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur in slaap is gevallen en met de bus van de weg is geraakt. Inzittenden zeiden dat de chauffeur behoorlijk hard had gereden. President Obama is voor de bouw van een omstreden moskee in de buurt van Ground Zero. Moslims hebben volgens Obama hetzelfde recht hun godsdienst te beoefenen als alle anderen en daar hoort ook een plek bij om te bidden. De bouw van een islamitisch centrum bij Ground Zero stuit op veel weerstand. Tegenstanders vinden het een provocatie van de nabestaanden van de aanslagen van 11 september. Voorstanders zeggen dat het juist tot verbroedering kan leiden. Pakistan heeft vanwege de zware overstromingen de officiële vieringen vandaag rond onafhankelijkheidsdag afgelast. Zo zijn er geen straatfeesten en zijn overheidsgebouwen niet versierd. De Pakistanse regering roept de bevolking op om juist vandaag de slachtoffers van de ramp te helpen. President Sardari brengt vandaag een bezoek aan de zwaarst getroffen regio's. Een vrouw is gisteravond op de snelweg A44 bevallen van een jongetje. Ze lag in een ambulance die langs de kant van de weg werd gezet omdat de bevalling nabij was. Nadat het jongetje was geboren hebben de agenten de ambulance begeleid naar het ziekenhuis in Leiden. Moeder en zoon maken het goed.